11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft telefoongesprekken gevoerd... met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Hij belde hen nadat eerder op de dag de Israëlische luchtmacht... een flatgebouw in Gaza-stad met raketten had vernietigd. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa heeft Biden tegen Abbas gezegd... dat de Verenigde Staten proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen. Tegen Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de zorg voor te vroeg geboren baby's in het land. Door tekorten aan personeel, medicijnen en apparatuur loopt de neonatale zorg in Suriname vast. Te vroeg geboren baby's lopen nu volgens de artsen het risico om te overlijden. Datzelfde geldt voor voldragen baby's die veel zorg nodig hebben. In Frankrijk hebben 20 miljoen inwoners hun eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Bijna een derde van de bevolking. Inwoners van 18 jaar en ouder die mogen zich sinds begin deze maand ook aanmelden. Zij komen in aanmerking zodra ergens vaccins over zijn... of als 50-plussers niet komen opdagen. Dat leidde tot een stormloop bij de vaccinatiecentra. Na Roda JC en NAC Breda heeft ook NEC zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs voor de eredivisie. De ploeg uit Nijmegen won met 4-0 bij Almere City FC. Donderdag zijn de halve finales. NEC speelt dan thuis tegen Roda JC. De nummer 16 van de eredivisie speelt dan tegen NAC Breda. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft een enkele bui mogelijk. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen ontstaan in de loop van de dag weer buien. De zwaarste die vallen in het binnenland. En tussendoor breekt af en toe de zon door. En daarbij wordt het niet warmer dan een graad of 15.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 And this is. body, feel my body, feel my body, feel my body, feel my body, feel my body. sex me, be there to squeeze me, be there to hold me, be around me, be there to sex me, be there to squeeze me, be there to hold me.